Op een aantal wegen was het asfalt gesmolten. Rijkswaterstaat heeft vannacht en vanochtend op meerdere snelwegen spoedreparaties uitgevoerd. Onder meer op de A16 bij Dordrecht, de A58 in Zeeland en de ringweg bij Groningen. De provinciale bruggen in Friesland worden vanochtend weer in gebruik genomen. De provincie besloot gisteravond om de ruim 70 bruggen niet meer te laten bedienen. Meerdere plekken waren ze vanwege de warmte uitgezet. Ook begaf de technische installatie het op enkele plekken. Op enkele bruggen is de hele nacht water gepompt om ze af te koelen en dat is nu gelukt. In het Amsterdam-Rijnkanaal is een tekort aan zoet water. Via de sluizen van IJmuiden komt zoutwater uit zee het kanaal in. En met speciale schermen probeert Rijkswaterstaat het zoute water terug te dringen. En op een aantal plaatsen heeft de politie gisteren kinderen bevrijd uit hete auto's. In Ter Aar zaten twee kinderen in een snikhete auto die geparkeerd stond bij een supermarkt. Hun vader is aangehouden. En ook in Assen-Delft was de ouder van een kind even boodschappen gaan doen. incidenten zijn gemeld bij Veilig Thuis het meldpunt voor kindermishandeling. In een recreatieplas in Oldenzaal is de dode jongen gevonden die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een jongen van 11. Eerder werd gemeld dat het om een jongen van 10 ging. Hij kon niet zwemmen, had een fiets bij zich en die werd gisteren gevonden op een parkeerplaats bij het recreatiegebied. En Noord-Korea heeft 55 kisten met stoffelijke resten van militairen overgedragen aan de Verenigde Staten. Het zijn volgens Pyongyang de resten van Amerikanen die omkwamen tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50. Een Amerikaans legervliegtuig heeft de kisten opgehaald en naar Zuid-Korea gebracht. De overdracht was vorige maand afgesproken tijdens de top van Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in Singapore. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en tropisch warm, 32 tot 38 graden. Kans op onweer is vrij klein. Morgen zijn er buien met mogelijk onweer.